Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In België hebben de formerende partijen een regeerakkoord bereikt. Formateur en beoogd premier Bart de Wever heeft daarover verslag uitgebracht aan koning Filip. De Wever gaat met zijn Vlaams-nationalistische NVA een bonte coalitie aan... met de Vlaamse en Waalse Christendemocraten, de Vlaamse Sociaaldemocraten en de Waalse Liberalen. De partijen gaan belangrijke hervormingen doorvoeren in de pensioensector, de arbeidsmarkt en de belastingen. De onderhandelingen duurden zeven maanden. Dat de Wever nu premier van België wordt is opmerkelijk. Zijn partij streeft juist naar een Vlaamse onafhankelijkheid. Een asielzoeker die met succes protest aantekende tegen zijn opsluiting op Schiphol... blijft daar voorlopig vastzitten. De Amsterdamse rechtbank oordeelde de afgelopen dag dat het detentiecentrum op Schiphol... niet geschikt is om asielzoekers vast te houden. Omdat het te veel op een gevangenis lijkt. Maar minister Faber ging meteen in hoger beroep. Dat betekent dat de Raad van State erover moet oordelen. In de tussentijd blijft de asielzoeker vastzitten... zegt de Raad van State nu in een voorlopige uitspraak. Dat is weliswaar ingrijpend voor de asielzoeker maar het belang van grensbewaking, waar minister Faber op wijst, weegt zwaarder. In het detentiecentrum op Schiphol zitten asielzoekers... die niet voldoen aan de voorwaarden om een aanvraag in te dienen. In Naaldwijk zijn enkele mensen onwel geworden nadat activisten van Extinction Rebellion een stinkende vloeistof in een kledingwinkel hadden gegooid. De klimaatactie was bij een filiaal van H&M en was gericht tegen de fast fashion van het bedrijf. De winkel in Naaldwijk werd ontruimd en gesloten. Twee verdachten zijn aangehouden. De mensen die onwel werden hoefden niet naar het ziekenhuis. In de eredivisie is één wedstrijd gespeeld. NAC Breda tegen Heracles Almelo eindigde in 1-1. Het weer. Vannacht droog en koud. Op veel plekken vriest het een paar graden. Lokaal kan het mistig zijn. Overdag geregeld zon. Alleen in het noorden kan het nevelig blijven.